Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Agressieve asielzoekers worden harder aangepakt. Zo kunnen ze een week uit het asielzoekerscentrum worden gezet. En ook is het COA bezig met het opzetten van één speciale opvanglocatie... voor asielzoekers die problemen veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen die strafbare feiten plegen... of andere asielzoekers lastigvallen vanwege hun seksuele geaardheid. Zelfstandigen die hun huurhuis gebruiken voor hun bedrijf... mogen de huur blijven aftrekken voor de belasting. Staatssecretaris Wiebes vindt het niet nodig de wet te veranderen... nu de Hoge Raad heeft bepaald dat een ondernemer... de volledige huur van zijn woning als aftrekpost mag opvoeren. De bouwondernemer mocht van de belastinginspecteur... maar een deel van de huur aftrekken. Rusland steunt een voorstel van de VN om wekelijks een gevechtspauze in te lassen rond de Syrische stad Aleppo. Dat laat de Russische minister van Defensie weten via Twitter. Met een wekelijk staakt het vuren krijgen hulpverleners de kans om de bewoners van Aleppo te bereiken met voedsel en andere hulp. Vooral in het oosten van de belegerde stad is er een tekort aan van alles. In Duitsland is een Nederlandse vakantieganger van 58 omgekomen. Hij stond met zijn caravan achter in een file op de snelweg bij Koblenz. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur reed achterop de auto met caravan, waar niets van overbleef. De automobilist overleed later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw van 54 raakte zwaar gewond. De vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van dood door schuld. De Nederlandse estafettevrouwen zijn uitgeschakeld op de 400 meter in Rio. In de serie eindigden ze teleurstellend als zesde... vooral door een matige eerste wissel tussen Jamil Samuel en Daphne Schippers. Ook de Nederlandse mannen zijn uitgeschakeld op dezelfde afstand. Zij werden laatste in hun serie. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder... waardoor de temperatuur in het binnenland zakt tot 8 graden. Morgen wordt het vanuit het zuidwesten bewolkt... en kan er later op de dag een bui vallen, mogelijk ook met onweer. Het blijft wel warm, maximaal tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NWS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits voor de vakantieperiode. Er staat eh, alles bij elkaar 44 files, 190 kilometer in de Randstad. En dit zijn de files die hier uitspringen. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en het Prins Klausplein een kwartier vertraging. Drie kwartier vertraging bijna van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A9 Diemen-Alkmaar bij Aalsmeer 10. De A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer 7. En richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Reewijk nog 2. A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 6.